Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het programma rond de kroning van de Britse koning Charles is bekendgemaakt. Naast de gebruikelijke ceremonie op 6 mei zijn er in het weekend traditionele processies... een concert in Windsor Castle, feesten op straat en lichtshows. Het formele deel van de kroning van Charles en Camilla zal in Westminster Abbey zijn in Londen. Dat deel van de ceremonie is vooral traditioneel en religieus van aard. Koningspaar zal met een processie vanuit Buckingham Palace naar Westminster Abbey komen. Het concert in Windsor Castle is op zondag. In de Israëlische stad Tel Aviv zijn opnieuw mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de radicaal-rechtse regering van premier Netanyahu. Lokale media spreken van het grootste protest tot nu toe met zo'n 100.000 mensen. Ook oud-premier Lapid was bij het protest. De demonstranten zijn tegen hervormingen die de regering wil doorvoeren. Veel huishoudens gaan er dit jaar op vooruit vergeleken met vorig jaar, zegt het Nibud. Dat komt vooral door de compensatie van het kabinet. Zo gaat de arbeidskorting omhoog, net als toeslagen en uitkeringen. Ook stijgen veel cao-lonen. Als de inflatie 3,5% blijft, neemt de koopkracht toe met tussen een half tot ruim 8%, zegt de budgetvoorlichter. De Haagse band Goldband heeft de popprijs 2022 gewonnen. Dat werd bekendgemaakt op Eurosonic Noorderslag. De band krijgt 10.000 euro en een beeld van Theo Makai. Volgens de jury had Goldband het afgelopen jaar de grootste impact op de Nederlandse popmuziek... als soundtrack van de post-coronatijd. Met optredens vol knaldrang, het volgen van een eigen artistieke visie... en succes onder een brede groep luisteraars. De grootste hit van Goldband is het nummer Noodgeval. Het weer, het koelt af naar rond het vriespunt. Lokaal is er wat nevel of mist. Komende dag vooral in het westen wat zon.